Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Faber van Asiel en Migratie kan door met de voorbereiding van noodwetgeving voor strengere asielregels. Een voorstel van de oppositie om er vanaf te zien heeft het niet gehaald. De motie kreeg bij een hoofdelijke stemming zojuist steun van 56 Kamerleden. 90 stemden er tegen. De oppositie had gehoopt op steun van coalitiepartij NSC... waarvan bekend is dat die betwijfelt of noodwetgeving haalbaar is. Maar NSC houdt zich vooralsnog aan de afspraken met de coalitiepartners. De Duitse regering overweegt steun voor autofabrikant Volkswagen, zegt de minister van Economische Zaken. Hij noemt het bedrijf van cruciaal belang voor Duitsland. Bij Volkswagen, waar ook de merken Audi, Skoda en Seat onder vallen, werken in Duitsland bijna 300.000 mensen. Het bedrijf zit in de problemen door hoge kosten, lage productiviteit en de grote concurrentie op het gebied van elektrisch rijden. Wat voor steunpakket de Duitse overheid overweegt is nog niet bekend. Jos van Rij stopt met zijn werk als wethouder in Roermond. De 79-jarige van Rij gaat verder als raadslid, een functie die hij al meerdere keren bekleedde. In een brief schrijft van Rij dat de bureaucratie en regelgeving zijn doorgeslagen... en dat het werk als wethouder daardoor complexer is geworden. Van Rij trad in 2022 opnieuw aan als wethouder... nadat hij in 2017 was veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een jaar... vanwege ambtelijke corruptie en verkiezingsfraude. Desondanks bleven Van Rij en zijn partij populair. Feyenoord heeft in het eerste Champions League-duel van het seizoen een forse nederlaag geleden. In eigen huis verloren de Rotterdammers gisteravond met 0-4 van de Duitse kampioen Bayer Leverkusen. De volgende Champions League-wedstrijd voor Feyenoord is begin oktober tegen Girona.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 That girl is Jones, one particular girl that stood out from the rest. Poison ass can be with a high power chest. Michael Biggins and I'm running the show. Bell, Biff DeVoe. <laughs> now you know. Yo, slick, blow. girl is Zandvoort.